Mark Visser met het NOS-journaal. De werkloosheid is vorige gevonden. Het aantal werklozen daalde met 14.000, meldt het CBS. Het is voor het eerst dit jaar dat de werkloosheid omlaag gaat... doordat mensen betaald werk kregen. In maart daalde de werkloosheid ook al... maar dat kwam toen doordat mensen zich van de arbeidsmarkt terugtrokken... omdat ze toch niks konden vinden. Er waren in mei in totaal 673.000 werklozen... en dat is 8,6 van de beroepsbevolking. Daling van de werkloosheid was het grootst onder 25 tot 45-jarigen. In Panamese media zijn foto's gepubliceerd van de gevonden rugzak van de vermiste Nederlandse vrouwen Chris en Lisanne, meldt RTL Nieuws. Op de foto's is een blauwe rugzak te zien met spullen, zoals twee BH's, twee zonnebrillen en een geheugenkaart voor een camera. De authenticiteit van de foto's is nog niet bevestigd. Vanwege de vondst van de rugzak zijn de Panamese autoriteiten een nieuwe zoektocht naar de vermiste vrouwen begonnen. De nieuwe koning Philippe, de nieuwe koning van Spanje, wordt vanochtend geïnstalleerd. Vertrekkend koning Juan Carlos draagt eerst het bevel van de strijdkrachten over aan zijn zoon. Daarna vertrekt de nieuwe koning met zijn echtgenote Letitia naar het huis van afgevaardigden. Daar zal hij trouw zweren aan de grondwet. En daarna is er een défilé, een rijtour en een balkonscène. Het WK voetbal heeft de Nederlandse supermarkten tot nu toe al 21 miljoen euro extra omzet opgeleverd, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GFK. Vooral gezinnen kopen oranje producten, zoals oranje vla, pudding of oranje chips. De extra WK-omzet van supermarkten ligt daarmee op koers. Als het Nederlands elftal ver komt in het toernooi verkopen de supermarkten voor zeker 50 miljoen euro extra, verwacht GFK. Het weer. Bewolkt met vanuit het noorden wat motregen of een bui. Ook wat zon en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht bij de brug Gorkum in beide richtingen 2 kilometer. De brug is open geweest. De N250 de weg de Kooi den Helder is in beide richtingen dicht door een ongeluk.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 Sometimes I go out by myself and I look across the border. ZFM Text TV op kanaal 45. but I the girl. 106.9 ZFM. out at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night.